Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Een hoge van Veiligheid en Justitie is geschorst... nadat de politie bij hem thuis een hennepkwekerij had aangetroffen. Volgens B en De Stem vonden agenten dinsdag 114 planten in zijn woning. De ambtenaar en zijn vrouw zijn opgepakt. De man was in het verleden plaatsvervangend directeur van meerdere gevangenissen... waaronder de zwaar beveiligde inrichting in Vught. Hij zou nu een andere hoge functie hebben bij de dienstjustitiële inrichtingen. In Veldhoven hebben de eerste Eritreërs die voor moesten vertrekken uit het conferentiecentrum Koningshof rond half elf het gebouw verlaten. Ze werden met bussen naar andere locaties gebracht waar ze konden overnachten. Onder hen zijn Eritreërs en Nederlanders met een Eritrese achtergrond. Inmiddels zouden ook de andere Eritreërs uit het conferentiecentrum weg zijn. De bijeenkomst in Veldhoven werd donderdag verboden vanwege verstoring van de openbare orde. Bij het Openbaar Ministerie moeten meer gekleurde aanklagers komen om een kenniskloof tussen het OM en de samenleving te voorkomen, zegt OM-topman Herman Bolhaar in de Volkskrant. Volgens Bolhaar wordt de samenleving steeds complexer, maar verandert zijn organisatie niet genoeg mee. Het is niet bekend hoeveel gekleurde officieren er nu bij justitie in dienst zijn. Twee farmaceutische bedrijven hebben een kort geding aangespannen om te voorkomen dat hun middelen worden gebruikt bij de executies van zeven veroordeelden in Arkansas. De Amerikaanse staat wil hen tussen 17 en 27 april ter dood brengen, omdat aan het eind van deze maand de houdbaarheid van een van de executiemiddelen afloopt. De doodstraf in Arkansas is in 2005 voor het laatst voltrokken. Het weer komende uren vanuit het noordwesten regen. In de ochtend breekt de zon soms door. Later valt er plaatselijk een bui. Het wordt 10 tot 12 graden. Eerste paasdag is het wisselvallig.